1 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Inbrekers gebruiken tegenwoordig hun smartphone om te bekijken waar ze kunnen toeslaan. Volgens de politie maken ze door de brievenbus foto's van de vloer om zo te kijken of er veel post ligt. Als dat zo is, weten ze dat de bewoners weg zijn. De politie ontdekte de nieuwe verkenningsmethode na een inbraak in Hattem bij Zwolle. Daarbij werd één dader aangehouden en op zijn mobieltje stonden allemaal foto's die door brievenbussen waren gemaakt. De verkoop van elektrische auto's is sterk gedaald. In Nederland werden er afgelopen half jaar ruim 4.500 van dit soort nieuwe auto's verkocht. In dezelfde periode vorig jaar waren het er meer dan 13.000. Het gaat om volledige elektrische auto's en om hybride wagens. Opvallend is dat in de Europese Unie de verkoop juist toeneemt. Dat de verkoop in Nederland daalt, wijt de Nederlandse rijvereniging aan het verdwijnen van de fiscale voordelen. Sinds 1 januari moet er voor sommige modellen meer bijtelling worden betaald. Autofabrikant Tesla onderzoekt een autoongeluk tussen Hilversum en Baren... waarbij vanochtend vroeg een man om het leven is gekomen. Het slachtoffer zat in een Tesla en is vermoedelijk met hoge snelheid tegen een boom gereden. Of de man met de autopilot reed is niet duidelijk. Een medewerker van Tesla heeft de brandweer geholpen met het bergen van het slachtoffer. Omdat er nog een accu in het wrak van de Tesla zat, was er gevaar voor elektrocutie. Op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven zijn bij Borren enkele voertuigen op elkaar gereden. Volgens de politie is er in elk geval een gewonde en ooggetuigen spreken van een ravage met meer slachtoffers. De weg is in noordelijke richting afgesloten. Het ongeluk gebeurde vlak na 10 uur vanochtend. Eerst zouden een personenauto en een camper op elkaar zijn gebotst en daarna zou een achteropkomende vrachtwagen over beide voertuigen heen zijn gereden. Het zonnig, nu en dan wat sluierbewolking. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden weinig wind uit het zuidoosten. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... bij Amersfoort Noord, 2 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. En op de A27 Almere-Gorkum bij Lunette... 3 kilometer door een kapotte auto. Daar is de linker rijstrook nog dicht.